Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters doen er alles aan om een derde dag van rellen te voorkomen. Er geldt bijvoorbeeld een noodbevel of er wordt preventief gefouilleerd. En verschillende burgemeesters hebben ook filmpjes opgenomen. Aan alle ouders van Bos. Ga het gesprek aan met uw kinderen. Hou ze binnen en laat ze niet rellen. Ouders, ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was? natuurlijk ook gebeld van eh, kom thuis, want het is 9 uur geweest. En die laatste was burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. En in Rotterdam adviseert het Icacia ziekenhuis om vanavond niet naar het bezoekuur te komen... omdat er gedreigd wordt met rellen in de buurt. Ondertussen wil het Openbaar Ministerie dat relschoppers zo snel mogelijk gestraft worden. Zo moeten vier mannen uit Goes en één uit Bavel morgen al voor de rechter komen voor opruiing. Het RIVM denkt dat het inmiddels bij 1 op de drie coronabesmettingen in ons land gaat om de Britse variant. Die is veel besmettelijker. Voor minister De Jonge zijn die cijfers een duidelijk signaal. Dat onderstreept de noodzaak om die extra maatregelen die we hebben genomen afgelopen week... om die ook daadwerkelijk nog eventjes vol te houden. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is afgelopen week wel wat gedaald. Vandaag zie je dat ook. Er waren minder dan 4000 positieve tests. Maar het RIVM is bang dat de cijfers binnenkort weer gaan stijgen. De economie wereldwijd groeit dit jaar waarschijnlijk met meer dan 5 verwacht het Internationaal Monetair Fonds dat altijd zulke berekeningen maakt. Het IMF is iets optimistischer ook dan bij de vorige verwachting. Komt door de coronavaccins en acties van de Amerikaanse en Japanse overheid om de economie er weer bovenop te helpen. En een vrouw in Mexico is opgepakt omdat ze haar man neer zou hebben gestoken. Ze kwam foto's tegen op zijn telefoon waarop te zien is dat hij bezig was met een naakte vrouw. Ze werd dus woest en stak hem meerdere keren in zijn armen en benen. Toen ze was bedaard kon de man uitleggen dat ze het zelf was. Hij had foto's van jaren geleden gevonden op zijn computer en die opgeslagen op zijn telefoon. Volgens het politiedossier had de vrouw haar jonge slanke versie zelf niet herkend. Het weer. Vanavond begint het op steeds meer plekken te regenen. Er kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid. Morgen wordt het weer droog. In de middag zien we de zon misschien nog even. Het wordt een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door. Maar tussen Weesp en Almere Centrum rijden momenteel minder intercities door een wisselstoring. Dat duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag. En tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders rijden helemaal geen treinen.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 bij een deel van 18 mensen die positief getest zijn. Het is voor het eerst dat er sprake is van een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in Nederland. Tweede Kamer debatteert morgen kort over de rellen en plunderingen van de afgelopen dagen. Op verzoek van PVV-leider Wilders is ook minister Bijleveld van Defensie daarbij. Wilders wil dat het leger wordt ingezet tegen relschoppers. Het Icasia ziekenhuis in Rotterdam roept mensen op om vanavond niet op ziekenbezoek te komen. Volgens het ziekenhuis zijn er aanwijzingen voor onrust in de buurt van het Zuidplein, waar het ziekenhuis naast ligt.